jij me gaf. Maar graaf mijn eigen graf. Verblind door een wilde lust. Heb ik toen die meid gekust. Maar ik draag nog steeds jouw ring om mijn vinger. Hou ik hem om of geef ik hem een slinger, want hij brandt, brandt, brandt. Zo om mijn vinger, zo om mijn vinger. Maar nog steeds jouw ring om mijn vinger. Hou ik hem om of geef ik hem een slinger? Want hij brandt, brandt, brandt. Zo om mijn vinger, zo om mijn vinger. Ik weet dat jij nu gaat zegt mijn verstand. Oh, maar het vuur dat brandt. Maar ik draag nog steeds jouw ring om mijn vinger. Hou ik hem om of geef ik hem een slinger? Want hij brandt, brandt, brandt. Zo om mijn vinger, zo om mijn vinger. Maar ik draag nog steeds jouw ring om mijn vinger. want hij brandt, brandt, brandt. Zo om mijn vinger, zo om mijn vinger.